Dorien Bouwman met het NOS Journaal. VN-vredesmacht Unifil meldt dat er gisteravond opnieuw een VN-militair... van de vredesmissie in Libanon gewond is geraakt bij een beschieting. De afgelopen dagen raakten al vier andere blauwhelmen gewond... doordat het Israëlische leger op de posities van Unifil schoot. Er klonk al snel forse internationale kritiek op Israël vanwege de aanvallen. Israël verklaarde later dat de blauwhelmen per ongeluk waren geraakt. Volgens experts is dat onwaarschijnlijk. Het is nog niet bekend hoe de E. coli-bacterie in het drinkwater in Limburg en Apeldoorn terecht kon komen. Volgens Wateronderzoeksinstituut KWR is het puur toeval dat er nu twee gevallen kort na elkaar opduiken. De afgelopen dagen werd de E. coli-bacterie aangetroffen in het drinkwater in het noorden van Limburg. Vorige week gebeurde dat in de omgeving van Apeldoorn. In totaal hebben 84.000 huishoudens het advies gekregen om kraanwater voor gebruik drie minuten te koken. In elk geval tot na dit weekend. Voormalig premier van Schotland, Alex Salmond, is op 69-jarige leeftijd overleden. Volgens Britse media werd hij vandaag onwel na een toespraak. Salmond was premier tussen 2007 en 2014... en was decennia lang voorvechter van de Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Bij een referendum in 2014 bleek een meerderheid daartegen. Daarna trad Selmond af als premier. De honkballers van Neptunus zijn voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis landskampioen geworden. In de vierde wedstrijd van de Holland-series tegen HCW uit Bussum... werd het vanmiddag 5-1 voor de ploeg uit Rotterdam. Daarmee was de eindzege binnen. Neptunus had ook al de eerste drie wedstrijden van de Best of Seven-serie gewonnen. Het weer, Vanavond trekt de wind aan en er trekken enkele buien over. Morgen wolken, zon en her en der een bui. Het wordt net als vandaag zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer nog in onze regio op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tot aan knooppunt Muidenberg 9 kilometer file met een kwartier vertraging... doordat de spitsstrook dicht is. heeft te maken met een ongeluk dat eerder gebeurde op de A6... vanuit Muiden naar Lelystad bij Almere Porta nog 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Spoedreparatie is daar nu aan de gang. Linkerrijstrook is dicht. Op de A4 rijdt het langzaam vanuit Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 6 kilometer file met een half uur vertraging. Na een ongeluk daar zijn twee rijden rijstroken dicht.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 Heat Up the House. Het komen nu weer een hoop lekkere muziek. Een beetje shownieuws, de party update natuurlijk de tiende bovenbeste plaat van de dansgroep. en eh, een beetje warming up, want eh, hè, het is bijna zover. Eind van de maand. Nou ja, volgende week al hè, is het eh, ADE in Amsterdam. Dus het zijn allemaal leuke feestjes. En als je daar langs de gracht loopt, dan kom je alle... Eh, ja, dan heb je kans dat je allemaal bekende DJ's en producers tegenkomt. Zie je hem antwoord de Nightwalk. Onderweg zometeen Black Coffee. Samen met de Kings of Tomorrow. Maar eerst die JDG en Feeling Alive. Saturday at ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. In en the Kings of Tomorrow. IFM Zandvoort de Nightwalk, zaterdagavond. Vrienddag wordt rapper P. Diddy, of Diddy zoals hij tegenwoordig heet... begint op 5 mei volgend jaar, eh, begint een rechtszaak tegen hem. Het komt overeen met de wensen van zijn advocaten... die op een proces in april of mei hadden gevraagd. Sean Combs, zoals de artiest in het echt heet, eh, is vorige maand eh, gearresteerd. Hij wordt verdacht van mensenhandel, dwingen van slachtoffers tot seksuele handelingen en het opzetten van onderhouden van criminele organisaties. En de 54-jarige rapper ontkent alle beschuldigingen natuurlijk. Het is net als Arkelia, eh, R. Kelly, die zit ook nog steeds vast. Dus, eh, hè. Komt vroeg tweemaal of hij op bord toch vrij mocht komen, maar die verzoeken werden afgewezen. De artiest was afgelopen donderdag voor het eerst bij een zitting aanwezig. Ook zijn moeder eh, Janice werd in de rechtbank gezien samen met drie van zijn eh, zeven kinderen. Het eh, juridisch team van de rapper beschuldigt de Amerikaanse overheid van een lastercampagne. Zo bleek eerder. De advocaten beweren dat er talloze pogingen zijn gedaan om Diddy de kans op een eerlijk proces te ontnemen. Ja, het is allemaal een gedoe, hè. Wereldwijd hoor je alleen maar dingen, ook hier in Nederland, over ja, dat, ja, dat er allemaal rare dingen gebeuren. En, hè? Ja, je snapt wat ik bedoel. Eh, ik ga er niet helemaal inhoudelijk op in, want eh, ja, ik eh, word er een beetje boef van. Het begon ooit jaren geleden met Bill Cosby. En uiteindelijk, uh, iedereen wordt aangeklaagd, seksuele intimidatie en dat soort dingen allemaal. Maar ja, ik hou dit meer of het waar is of niet. Ik ben er niet bij, dus ik weet het niet. Daar hebben ze tegenwoordig een rechter voor. Nou ja, in Nederland hebben ze een rechter, in Amerika moet je met de jury doen. En als de hele jury een hekel aan je heeft, dan ga je sowieso gewoon de bak in. En Jared Jackson, die bleef jarenlang uit de schijnwerpers, maar eh, met haar Together Again Tour stapt ze weer op het podium. De 58-jarige zangeres sluit haar tournee vanavond af. Eh, dat was eh, van de week met een concert in de Zigodome. En ja, ze hebben druk met andere dingen. Dus ja, muziek. En in Nederland is het, ja, de muziek slaat iets minder aan in Nederland. En ze doen ook iets minder met de muziek. Maar ja, af en toe moet er geld in het laatje komen. En dan komen ze weer terug. En het Festival Klassiek kan door de gestegen kosten teruglopende financieringen niet voortbestaan. En stopt na 18 jaar feest te geven. Het Festival voor Klassieke Muziek vond in 2020 2007 voor het eerst plaats in het centrum van Den Haag. En in 2016 verhuisde het naar Scheveringen. Zou je denken, dat is toch geen feest? Ja, ja iedereen heeft zijn eigen smaak van muziek, hè. De ene houdt van klassieke muziek, de andere houdt van hardcore, de andere houdt van, uh, ja, drum and bass of techno. Gewoon lekkere relaxed house, eh, deep house. Ja, je hebt alle soorten genres. En eh, laat we eerlijk zijn, klassieke muziek, dat, daar is uh, Chesto niet vies van. Want dat gebruikt hij onder andere samen met Armin van Buren. En zo zijn er nog honderden eh, eh, gebruiken ze in hun muziek. klassieke stukjes muziek gebruiken ze in huis. Maar het eh, Festival Klassiek ja, stopt na 18 jaar. Dus ja, moet er wat anders voorkomen. Hè? Zie je, antwoord. Ik loop weer veel te veel muziek. zie ik jij je radio gekluisterd. De Nightwalk meesteed zaterdagavond met nu Angelo Ferrari en Ralph C. met Disco Dancing. lives across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. CFM's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort. Zaterdagavond op C F M. Manly for the last couple of hours. Absolutely wicked. Pick up the shout box. ZFM Zanfort. ZFM. The Nightwalk Main Stage. Nightwalk Main Stage. Playing all the hits. All the hits on ZFM's Nightwalk. Zandvoort, dat was muziek van Sergeant Slick. Een eeuw geleden was die heel populair. Maar je hoorde nu samen met Carina Chavez met Dance With You. Daarvoor horen we Mike Miltrain. De man achter de garage muziek in Engeland met Find Your Soul. En ik heb nog even een beetje eh, leuke dingen voor je. Het is zaterdagavond 12 oktober. Wat voor leuke feesten dan allemaal gaan op deze zaterdagavond. zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Het begint allemaal, uh, vindt allemaal plaats in de Escape in Amsterdam. Jongens, uh, biertje. Anders gaat het niet goed komen vanavond. En voor meer informatie check even de website escape.nl. Daar vind je al die informatie. En natuurlijk achter de deks onze eigen Raymond en hij heeft daar ook eh, de line-up al een eeuw in handen. En vanavond heeft hij meegenomen Sinimin, eh, Marie Sugarware en de MC's Heights. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen, komen we bij eh, Club Air. En daar is vanavond uh, Throwback. Het is alleen een beetje jammer dat, <laughs> dat we allemaal van die rare reclame hebben. Want ja, ik, ik krijg gewoon helemaal niks te zien. Ik heb ja, computer, reclame. Hebben weer mensen op verkeerde sites gezeten, denk ik. Throwback, iedere zaterdagavond van 11 tot 5 uur in Club Air. In Amsterdam natuurlijk. Dat is even een klein stukje verderop dan eh, Escape. Oude info vroeger. En dat is eh, hip hop en R&B. Voor meer informatie afgekorte letters THRBBCK.nl of r.nl. Dan vind je al die informatie over het feestje Throwback. En als je wat meer hebt met eh, hip hop en R&B... dan moet je zeker naar eh, de Melkweg vanavond. Ook een wekelijks feestje. Encore, 10 Years of uh, Joanne. Begint zoals altijd rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie aan elkaar geschreven... encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En de line-up is Leroy, Waxfriend, Joanne Prime... en Lee Mills en hosted by Hearns. Ja, even een kleine korte party-update... want volgende week <laughs> ben ik wel dik zwaar aan het voorbereiden. Want volgens mij moet ik hem echt want als ik alle eh, feestjes voor ADE ga opnoemen voor alleen al de zaterdag... dan eh, heb ik eh, alle uren nodig van dit programma. Van 9 tot middernacht zijn we bij. En dan ben ik alleen maar bezig met feestjes vertellen. Dus we gaan even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal uitblinken. Wat ik denk dat jij als luisteraar leuk vindt. Maar ik loop weer veel te veel. Het is tijd voor muziek. Onderweg zometeen Janika Ten en Tal Terry en Christine Henry. Maar is die Master G en Rafaela Questi met That's the Way Again.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 take me to places I need. Just like the river was deep. I let her wash over me. Just need that we can release. This is the heart that you see. Why here's a feeling you need. This is the reason we breathe. Thank It's weekend. It's weekend. It's weekend. Ah ah ah ah. Just leave that weekend Live the high that you see. Why can't I feel it? I've been drawn it down. You and sort of down. With you, I have found. Love is so profound. You are always brown inside. In you, I can find. Gladness fills my soul. Love allows its glow. You are always brown inside. Brown inside, too. Brown inside, too. Dun, dun, dun, down down down down down down down side, from a side to, from side Zandvoort. Zaterdagavond een wandeling over stroom. strand. duin in het centrum van Zandvoort. Iedere zaterdagavond jouw warming-up voor jouw stapavond. Hoor de muziek van DJ Koon en Mark Pilaccio met Secret Place. En daarvoor de Johnny Tentel, Terry en eh, Tristan Henry met Weekend Release. Zo werd het even tijd door de Nightwalk 10. Welke plaatsen erg populair in de clubs, op de streams, op de radio, op de festivals. En natuurlijk volgende week zeker ook op ADE. Dat weer plaatsvindt in eh, Amsterdam waar alle top de DJ's en producers van de wereld eh, bij elkaar komen. En natuurlijk ook workshops, die zijn ook altijd leuk, want dan kan je een heleboel leren hoe je muziek kan maken. Dus uh, zeker de moeite waard volgende week, maar daar ga ik je volgende week weer over vertellen. Het is nu tijd voor de Nightwalk 10, deze week op 10. Sam Jacobs en Techman met Blueberries zak langzaam uit die top 10. Op 9, Soul Searcher met Can't Get Enough, de Prank Extended Remix. En op 8, Marlon Hofstad, Fisher en Daddy Trance met It's That Time. Op 7, Jaden Boysen en Sammy uh, met Let's Go. Op 6, Kasim en uh, Malia Fontaine met Hear Me Out. Op 5, Pasha Pick Up The Phone. Using uh, Nate Dogg. Op 4, Luke van Dijk en eh, Colter, Good For You. Op 3, Pasha met The Cool To Be Careless. Op 2 deze week, eh, Another en eh, Curtis Wells met 24, Turn It On. Deze week nog steeds op 1. Nick van Julie en Robert Coutous met Set Free. Nou, die heb je al zo vaak gehoord. Die ga je misschien straks horen bij DJ Mauzo of natuurlijk bij DJ Kavaskelly. vanuit Italië. Maar eerst hier andere muziek. Hij is al een tijdje populair. Hij is in, ja, in de, de tech techno, uh, tech house scene moet ik zeggen. Techno is iets harder dan de tech house scene. Maar dat doet hij het erg goed. David Tort en ook een met Gibaro. Je hoort hem nu hier op de radio. Gibaro. Everybody listen to me. 10, 15, 20, 25, 30, you know it's never too much. Yeah, we got the energy reduced up, maximum booster. Nightwalk main stage. Right now on your favorite radio show, The Nightwalk main stage. Benny Avila. Zijn Wolf, HNTR en met eh, Yes Bitch. En uh, je hoorde daar de stem van Rome for Two. En daarvoor hoorden we Fisher en Flow Down met Boost Up. En tot zover dit uur van de night. Ook niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in de derde uur dan rond de klok voor 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Nu nog even een beetje muziek. Wat dacht je van uh, Billie Eilish? Ja, die heb ook techno, and dance. Nightwalk Main Stage. Playing all the hits on VFM's Nightwalk.